voor spoedige start. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij het beëindigen van een gijzeling in Sydney zijn drie doden gevallen. Het zijn de 50-jarige gijzelnemer en twee cafébezoekers, een man en een vrouw. De gijzelnemer was een Iraanse vluchteling die al de hele dag tientallen mensen vasthield in een café. Aan het begin van de nacht in Australië viel de politie het pand binnen. Vier mensen raakten gewond, één van hen is in levensgevaar. De gijzeling van vanochtend in Gent was waarschijnlijk toch geen gijzeling. Volgens Belgische media gaat het OM de 18-jarige man die de gijzeling meldde vervolgen. De man meldde dat vier gewapende mannen zijn wooncomplex waren binnengedrongen. De vier zouden zijn vriend gevangen hebben gehouden. Een zwaar bewapende speciale politie-eenheid viel daarop het complex binnen. Er werden drie mensen weggevoerd, maar dat zouden bewoners van het gebouw zijn geweest. In het Friese dorp Rijs komt geen asielzoekerscentrum. Dat is besloten na een gesprek tussen het COA en de gemeente De Friese Meren. Volgens het COA is er onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor een centrum met 500 vluchtelingen. Daarom wordt er nu gezocht naar opvang in de buurt van Balk, Lemmer of Jouren. In Rijs was veel verzet tegen de komst van zo'n groot aantal asielzoekers. Het dorp heeft 160 inwoners. Over zes jaar moeten alle eerste en tweede klas treincoupés een stopcontact hebben. Dat heeft staatssecretaris Mansveld met de NS afgesproken. Mansveld sprak ook af met de NS dat er meer ruimte moet komen voor reizigers. Treinen in de spits zitten nu vaak erg vol. Vandaag werd vastgelegd dat de NS zeker tot en met 2024 de hoofdvervoerder blijft op het Nederlandse spoor. Ook de concessie voor het spoorbeheer aan ProRail is verlengd. ProRail moet wel storingen sneller oplossen. Dan nog het weer. Vanavond in het binnenland meest droog. In de loop van de nacht vanuit het westen enkele buien. Minimumtemperatuur is 4 graden. Morgen eerst buien, smiddags veelal droog en 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal.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 En ja, de maand december had ik beloofd... dan zou ik altijd beginnen met een, eh, mooi nummertje. En dat is eh, in de Haarlemse regio een hele bekende band. John the Revelator, Warrior Dreams. Komt-ie! zijn natuurlijk de geweldige klanken van John the Revelator en Haarlemse Bluesband... die het nog steeds wel optreedt volgens mij. Eh, en dit is een heel mooi nummer. En iedere maand in december begin ik met dit nummer. Heeft het iets met film te maken? Bij mij weten niet, maar het is gewoon hele mooie muziek. En je mag toch wel één nummertje draaien wat niet met film te maken heeft in een filmprogramma. Moet kunnen, toch? Ja, verder vandaag eh, wel veel filmmuziek, de rest en natuurlijk een paar reclame muziekjes. Eh, wat hebben we op de rol staan? How the Grinch Stole Christmas. Eh, Autumn in New York, eh, Christmas Carol, eh, Elf, niet te vergeten, Unom et Uche, Merry Christmas. Nou, nou, gekke, veel kerstmuziek. Ik hoop dat je nog niet zat bent. En, maar ik begin toch met een reclamepingel. En dat is uit een film. True Romance. Het is van Hans Siemer gecomponeerd. You're So Cool. mooie klanken. Hans Zimmer, You're So Cool eh, uit de film True Romance. En het is ook in een reclamespotje. <laughs> Alleen is me even ontschoten welk reclamespotje het was. Of het nou parfum was. Ik dacht het wel, maar ik weet het niet meer zeker. Ik krijg het na welke reclame het was. Een hele bekende reclame jingle is van Coca-Cola. haalt dat die gerooide vrachtwagens door het besneeuwde landschap met zo'n mooie kerstman. En deze keer hebben ze gekozen voor de muziek van Jimmy Durante. Make Someone Happy. Komt-ie. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're, you're everything to fame. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, built your world around her. Make someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Jimmy Durante uit de film Sleepless in Seattle. Volgens mij is de aftiteling. Jimmy Durante. En nu gebruikt bij Coca-Cola eh, in hun reclamespotje rond de kerstdagen. Dus je zal hem wel veelvuldig voorbij horen komen, Jimmy Durante. Markant stem, Amerikaanse zanger, komiek, entertainer, noem het maar op. Maar bijzondere stem. En als het dan over de liefde gaat, dan eh, is er nog een film die daar mooi bij aansluit. The Parent Trap. Daar zat een mooi nummertje in van Net King Cole, Love, L-O. Komt-ie. Nat King Cole.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 Er moeten ook een paar kerstfilms op de rol staan. Nou, ik heb er een paar opgezet. How the Grinch Stole Christmas, een hele bekende. En dan beginnen we meteen met Fate Hill, Where Are You Christmas? soundtrack How the Grinch Stole Christmas. In een sneeuwvlok ligt het magische land van de Hoes... een volkje dat houdt van kerstmis en feestvieren. Maar boven op de berg leeft de Grinch, een oude knorrepot... die de kerstdagen haat en alleen maar wraak wil nemen... op degene die hem kwaad hebben gedaan. Op kerstavond besluit hij naar het dorp af te zakken... vermomd als de kerstman en de cadeautjes en de versieringen te stelen. De kleine Cindy Lou kan niet begrijpen dat iemand zo stout kan zijn en probeert contact te zoeken met de cringe. Nou, die rol wordt gespeeld door Jim Carrey, film 2000. Jim Carrey zingt ook het volgende lied. With coat and his hat, I look just like Saint Nick. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Just face the music, you're a monster, Mr. Grinch. battle. You got Gallagher to solo, Mr. Grinch. Well, I wouldn't touch you with a the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between you, I'd take the seasick crocodile. Jim Carrey, You're a Mean One, Mr. Grinch. Dit staat ook wel eens op verzamelcd'tjes van eh, kerstmuziek. Eh, toch wel een beetje bijzonder. Ja, de laatste die ik van deze soundtrack uh, draai is eigenlijk het nummer Stealing Christmas. En dat is gecomponeerd door James Horner. James Horner heeft de, de muziek, er staat natuurlijk muziek op van diverse artiesten. Maar James Horner is de componist en die heeft onder andere dit volgende werkje gemaakt. their windows were dark, quiet snow filled the air. All the Who's were all dreaming sweet dreams without care when he came to the first little house on the square. <laughs> Come on, Max. It's our first stop. The old Grinchy claws hissed, and he climbed to the roof, empty bags in his fist. He'd slide down the chimney, a rather tight pinch. But if Santa could do it, then so could the Grinch. got stuck only once. Ja, tot zover uh, uh, How the, the Grinch Stole Christmas. Uh, eh, grappig film, mooie muziek, James Horner. Beetje uitbundig, maar past natuurlijk best bij kerst. we draaien niet alleen kerstfilm, maar wat ik ook een mooie film vind... en die is van de week ook weer op televisie, zag ik... Author in New York. En ik begin met het nummertje van Madeleine Perot. Getting Fun Out of Life. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing, maybe we do the wrong. Spending each day some fun out of life. Gabriel Jarrett. Het verhaal Richard Gere en Winona Ryder dacht ik uit mijn hoofd. En eh, ja, Winona Ryder ontdekt dat ze een kanker heeft. En ja, een, liefdesverhaal. Mooi film. Komt op televisie deze week. Ik weet niet precies wanneer. Zelf even kijken in de gids. Of op je tv. Dat zit er allemaal op tegenwoordig. Hè? Je programmalijst, zou ik maar zeggen. Ik doe er nog één. Ik doe het nummertje van Gabriel Jarrett zelf. The Gift. Thanks. lonesome in New York. It's good to live in. dat was uh, Yvonne Washington, de eh, titelsong Autumn in New York. En, eh, ja, eigenlijk een bekende jazzstandard die, standard die dus door velen vertolkt is. En onder andere door deze dame. Ja, toch weer tijd voor een kerstknallertje. Santa Claus, de kerstfilm 1985, Dudley Moore in de hoofdrol. En dat is een heel mooi nummer. ja, ik heb er een zwak voor. Het is grappig, leuk. Komt-ie. kersttijd doet altijd goed natuurlijk. En dat geldt ook voor deze film. Eh, eh, eh, gecomponeerd muziek van Harry Mancini, Thank You, Santa ja, toch wel tijd voor wat muziek. Ik doe er een paar deze keer. Ik, ik heb een, een leuke collectie hier. Ik ga er gewoon één klikken. Welke ik deze geweldige klanken eh, Mario Matanelli. En ik draai er nog een van. Eh, ik, ik, beperk me in deze kersttijd tot uh, maar een paar western nummertjes. Dus ik, ik, ben voorzichtig. Ik doe er nog een bekende achteraan. Ik zal even kijken wat we hebben staan. Alessandro Alessandroni. toch wat rustiger maken. to steps up to greet me The raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Things were. bekende klanken kwamen natuurlijk uit de soundtrack van Butch Cassidy en de Sundance Kid. En je hoorde het trompetje van Burt ik zou ik maar zeggen, want die had dit gecomponeerd. Ja, eh, af en toe ontdek je iets bijzonders. En dat had ik, dat had ik gevoel had ik toen ik eh, tegenkwam een, eh, een documentaire, die Noordzee, een Duitse documentaire. En daar zit prachtige muziek onder en die is gecomponeerd door Oliver Heus. Een ehm, Duitse componist. En sinds ik die naam ken, zie ik hem ook nog wel eens voorbij komen bij allerlei films. Duitsland heeft vaak van die eh, romantische films. En daar is hij ook degene die de muziek maakt. Ik heb twee nummertjes uitgezocht. Eh, het is een, ik geloof wel 24 nummers op die cd staan. Ik heb gekozen voor Holland. Mooi nummer. Heus. Ik doe er nog één. Eh, de aftiteling Noordzee heet hij zelf. Films kunnen ook eh, hele mooie soundtracks hebben. En dit vind ik echt een hele fraaie. Die Noordzee, Oliver Heus, Duitse componist. Eh, eh, ja, het eerste uur van CFM Cinema zit er alweer bijna op. Mijn naam is Elke Beuving en ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent... met nog veel meer mooie filmmuziek. Wat hebben we staan? in Christmas Carol, The Snowman, Merry Christmas... National Lampoon's Christmas Vacation. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. De laatste nummer die ik draai is Francis Lee, Unom et Uvam. Cinema. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...